1 uur. Dit is Martijn Nijhuis het NOS Journaal. In veel kerken is aandacht besteed aan prins Friso. In de oude kerk in Delft was een speciale dienst. Na de zegen werd het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Ook was er een speciaal gebed voor de prins. De predikant had het over een muur van gebed voor de koninklijke familie om hun troost te bieden. De hervormde gemeente in Delft heeft een speciale band met prins Viso en prinses Mabel omdat ze in de Oude Kerk zijn getrouwd. Iran weigert olie te leveren aan Griekenland. Er zouden 500.000 vaten ruwe olie aan Griekenland worden verkocht, maar dat gaat niet door, meldt het Iraanse persbureau Fars. De Grieken zijn voor een derde van hun olie afhankelijk van Iran. Griekenland heeft zulke grote schulden dat het land al geen olie meer krijgt van westerse oliemaatschappijen. Iran had al gedreigd met een olieboycott voor de Europese Unie. De Syriërs kunnen zich vandaag in een referendum uitspreken over een nieuwe grondwet. De Syrische staatstelevisie liet beelden zien van een druk stembureau in Damascus. De vraag is hoeveel mensen naar de stembus durven te gaan in de regio's waar al maanden zwaar wordt gevochten. Dus het leger en tegenstanders van het regime. In de nieuwe grondwet is niet langer alleen de baatpartij van president Assad toegestaan. Ook andere partijen kunnen meedoen aan verkiezingen. In de Nigeriaanse stad Jos is een aanslag gepleegd op een kerk. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven tegen de gevel van de kerk waar op dat moment een dienst bezig was. Ook de dader kwam om. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Met kerst pleegde de radicale islamitische groepering Boko Haram een aantal aanslagen op kerken in Nigeria. Daarbij vielen meer dan 100 doden. Het weer. Veel zon, vooral in de kustgebieden, maximaal 10 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen en een graad of 9.